uur. Hemke Wolthuis met het NOS Journaal. De MH17 hebben er begrip voor dat de bergingsmissie is beëindigd. Vicevoorzitter Schouten van de stichting Vliegramp NH17 zegt dat het lang genoeg heeft geduurd. Er zijn nog twee Nederlandse slachtoffers niet geïdentificeerd... en de stichting hoopt dat dat op basis van het nu gevonden materiaal wel gaat lukken. Minister Kamp wil geen nieuw onderzoek naar de dekkingsgraad van alarmnummer 112. Hij vindt dat de markt en de gemeente zelf de problemen kunnen oplossen. De minister vindt dat er weinig gebieden zijn waar het alarmnummer moeilijk te bereiken is. Hij benadrukte dat providers in geval van nood gebruik kunnen maken van zendmasten van de overheid. En bovendien worden netwerken op dit moment gemoderniseerd. Opnieuw is in Nigeria een grote groep meisjes bevrijd. De 159 meisjes en vrouwen werden door terreurbeweging Boko Haram vastgehouden in een bos. Bij de bevrijdingsactie kwamen een militair en een vrouw om het leven en raakten acht vrouwen zwaar gewond. Eergisteren bevrijdde het leger bijna 300 ontvoerde meisjes en vrouwen. VVD-fractieleider Zijlstra sluit niet uit dat de regeling over de opvang van afgewezen asielzoekers wordt gewijzigd. In het debat over het coalitieakkoord over de kwestie zei hij dat er nog overleg komt tussen het kabinet en gemeente. Zijlstra zei dat het geen dictaat is dat het aantal opvangplaatsen tot de vijf grote steden en de Ter Apel beperkt blijft. PvdA-leider Samsom zei eerder al iets soortgelijks. Een aantal oppositiepartijen vindt het vreemd dat het kabinet opvang alleen wil toestaan in Amsterdam Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Het weer. Vannacht wordt het droog. Morgen overdag is het ook droog. En vooral in het noorden schijnt dan de zon. Het zuiden heeft het bewolkt. En het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A15 Europort Gorkum, 4 kilometer bij Hendrik Dwambacht, staat een kapotte vrachtauto.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 Deze maal geen live, omdat ik op vakantie ben. Maar wat kunt u toch vandaag van mij verwachten? Omstreeks kwart over vier, het gedicht van de week. En om ongeveer half vijf de column van Mandy Schorel. In het tweede uur is het gezondheidsplein weer terug... in plaats van het weer voor het komend weekend. Toch heb ik ook nog uitgaanstips van Zandvoort kunnen verzamelen... en ook veel informatie over onze badplaats... Zoals gewoonlijk staat ik weer met de Beatles. Ik wens u veel luisterplezier. what I want.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 Zowel bewoners van de woonzorgcentra als bewoners van de aanleunwoningen en wijkbewoners kunnen gebruik maken van deze diensten. Voor bewoners van de wijkzorgcentra organiseren we iedere maand verschillende activiteiten. Van een high tea tot bloemschikken. Om uw leven te vergemakkelijken kunt u praktische hulp inhuren voor bijvoorbeeld boodschappen, begeleiding bij een bezoek aan het ziekenhuis of aan vrienden of hulp bij uw administratie. Zelfs de maaltijd bereiden kan veel moeite en energie kosten. AMI biedt u de mogelijkheid uw maaltijden te gebruiken in restaurants van onze wooncentra Bodaan en Huis in de Duinen. AMI biedt verschillende aanvullende diensten waarvoor wij kosten in rekening brengen. Zoals een abonnement op kabeltelevisie, het wassen van kleding of een extra maaltijd voor gasten. volgende gedicht is van Rita Troost Grapendaal. Liefde. Liefde, zo heel bijzonder. Magisch voedsel elke dag. Zorgeloos ervan genieten. Is wat je van de liefde mag. Wanneer de kilte je besluipt. Bij overweldigend verdriet. Verwarmt de liefde onbaatzuchtig. Als je nergens een uitweg ziet. Grijpt het diep verlangen. Je heftig bij de keel Liefde heel te wonden, maakt jou als mens weer heel. De slingers van het leven versieren jouw bestaan. Ook als je plotseling alleen verder moet gaan. Liefde zet je aan, je bakens te verzetten, nieuwe dingen te begroeten, eens op jezelf te letten. Over ongeziene grenzen, reikend naar jouw hart, vul de liefde heel jouw wezen, aanzettend tot een nieuwe start. Liefde zo bijzonder, stelt je open elke dag. Opdat je zult beseffen, haar weigeren ontneemt je kracht. Je kracht weer op te richten, te stralen als de zon, te schitteren als de sterren. Liefde, het is je bron. got your world, and I've got mine, and it's a shame. got his heart, you got it, baby. And it's too late to turn away. Tijd weer ZFM. Biljarten bij de seniorenvereniging Zandvoort. Biljarten in het HIK. Deze wekelijkse gloednieuwe samenwerkingsactiviteit in het HIK aan de burgemeester Nijwijnlaan 123. Vanaf 13.30 uur tot 16 uur kunnen maximaal zes spelers hun kwaliteiten op het groene laken tentoonspreiden. De deelnamekosten is 2 euro per keer, inclusief koffie en of thee. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Ton van Baarden, telefoonnummer 06 44 74 06 53. Ik herhaal 06 44 74 06 53. There's a blizzard coming on. How I'm wishing I was home.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 Info bij Fini van der Meulen, telefoonnummer 023 5716 863. Ik herhaal 5716 863. En klaverjassen, ook iedere middag van 1 tot half 5 in de open golf aan de Duintjesveldweg nummer 3. Wij hebben hier weer ruimte, dus we kunnen weer nieuwe klaverjassers uitnodigen. Info bij Aafke van Heunen, telefoonnummer 023 5719897. 897. Ik herhaal 023 5719 897. Send are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, Con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea. De, kolom column, van de week, van... Tatoeage. De intekening op de huid vertelt vaak een levensverhaal. Daar spelen televisiebazen gretig op in tegenwoordig. Tatoeëren is al jaren booming business. In met name Los Angeles, USA. Maar heeft een tatoeage niet nog steeds een ondeugdelijke imago? Een imago dat samenhangt met criminaliteit, asociaal, seks, drugs en rock'n'roll, gevangeniswezen en angst voor bloedziektes. Het blijft voor velen een prangende vraag. Laat ik er een zetten of niet? De televisieseries over dit onderwerp vertellen echter ook een ander verhaal. Over emoties, over verwerken, over trots. Het creëren van een uitwisbare liefde voor een dierbaar iemand. Een herinnering aan een gebeurtenis wat diepe impact heeft gemaakt. Of een meegebrakte ontworpen symbool dat immens voor iemands kracht staat. Iedere tekening blijkt een vorm van creativiteit op de huid te worden. Portretten van ongekende subtiliteit. Met schaduwen en precisie dat het een afdruk blijkt. Pure kunst. Ik heb er ook een. Althans, had. Een kleintje. Van echte henna. Prachtig zwart op mijn gebruinde huid. Na zes wasbeurten was hij alweer af. Maar toch, nu, 17 jaar geleden, tijdens onze huwelijksreis op Bali laten zetten. Ik zag de foto laatst aan mijn gezichtsveld voorbij glijden. Mooie herinnering. Bij een betekenisvolle tatoeage is de dichtheid cruciaal. Zoiets draag je letterlijk een hele leven met je mee. Het hoort bij je, als een deel van jou. En het gaat vaak gepaard met een tomeloos gevoel van respect. Een onbreekbaar band of een tranentrekkende gedachte achter het verhaal. Een hele lijf vol. Nee, dat vind ik persoonlijk te veel van het goede. Maar één echte, daar heb ik wel eens over nagedacht. Moet het steeds aan denken van hoe het er over twintig jaar uit zal zien. De vormen van een ouder iemand gaan toch een wat hangende geheel aannemen. Of een wat rimmelig aanzien krijgen. Misschien een wat persoonlijke plek uitkiezen. En de kunst voor mezelf en mijn dierbaren houden. Wie weet, ga ik ooit alsnog overstag. Of toch niet? Mandy Schorel. always so proud when I'm with you. The way you wear that cute hairdo. And when you blush, I love that too. I'm just so proud of you. I'm just as proud as I can be. And every time you're out with me, I'm hoping everyone will see. Cause I'm so proud of you. When we go walking down the street, I show you off to all who we meet. You roll your eyes and look so sweet. I'm just so proud of you. When we go. Tegenover de bekende bloemententoonstelling Keukenhof staat een lieflijk en oud kasteel, omringd door een uniek landschap, op de grens van oude duingrond en veen. Dat oude en monumentale, daar zijn we trots op en dat koesteren we. Maar we zijn ook een park in ontwikkeling. Sinds het begin van deze eeuw heeft het landgoed een metamorfose ondergaan. Het park is voortdurend in beweging en het aantal activiteiten is flink uitgebreid. Of u nu een bezoek wilt brengen aan onze kinderboerderij, wilt wandelen, luieren of op zoek bent naar iets bijzonders, u vindt altijd wel iets van uw gading. De kinderboerderij ligt aan het plein bij de monumentale hofboerderij in een mooie bosrijke omgeving. Het is een fantastische ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud op een laagdrempelige, aantrekkelijke manier kennismaken met de kinderboerderijen. Een kijkje nemen in de weide bij onze nieuwsgierige geitjes, knuffelvarkens en lieve Shetlanders of liever knuffelen in de stal bij de konijntjes. Het kan allemaal. De kinderboerderij is dagelijks geopend van 10 tot 5 uur middags. En gratis toegankelijk voor houders van een vriendenpas. Op tijden dat onze poortgebouw bij de ingang gesloten is, kunt u het voetgangershek met uw vriendenpas openen.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 De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Don't my It's so cold, so don't forget. Ook Zandvoort, steunpunt voor heel Zenaars, komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid, dat zijn onze motto's. Tijdens deze middag wordt een kopje koffie verzorgd. U hoeft zich niet aan te melden. Neem gewoon uw breipennen of haakpennen mee en schuif gezellig aan. Wol en katoen wordt beschikbaar gesteld. De breiwerken en de haakwerken worden verkocht en de netto opbrengst gaat naar een goed doel. U kunt denken aan bijvoorbeeld het tienervakantiekamp, de verwendag voor ex-kankerpatiënten of de oudere dag. Samen breien is voor jong en oud. Ervaring is niet nodig. De deelname is gratis. De breikunstenaars werken ook op bestelling. Een leuke muts, een poncho, in de hipste kleuren van uw kleinkind, dat kan allemaal. Flemmingstraat 55. Telefoonnummer 023 5740355. Ik herhaal 5740355. En het e-mailadres is info Boom. Mexico. There's a fella I'm sure that you all know. Anytime there's any trouble there, you're bound to hear his cry ringing through the air. Spanish, this means I'm here. Andale, andale, andale, arriba. One day last May, a tourist came to town. And very soon he started hanging round with a speedy's girl suddenly you heard this famous cry. You hit the tourist with the speed of light. And next to no time, he had won the fight. The last words he remembered before his flight were, Senor, you're leaving Mexico tonight. if you're ever down in the sunny Mexico, enjoy yourself, but be careful how you go. And listen well to everything I say. <laughs> Cause I was that tourist there one day last May. bij. your mama don't know. your mama don't know. Woe me. Shame and scandal in the family. Woe me. Shame and scandal in the family. He went to his mama and covered his head. He told his mama what his papa has said. His mama, she laughed. She said, Go but your daddy don't know. Woe is me. Shame and scandal in the family. Woe is me. Shame and. Me van Zandvoort, op 106.9 Na het nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug.